Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Tweede Kamer heeft groen licht gegeven voor een burgerforum klimaat. Daarin kunnen 175 willekeurige burgers meepraten over het klimaatbeleid. In de Kamer klonk ook kritiek, omdat gevreesd wordt voor een mislukking... als er niets met het advies gedaan wordt. De 175 mensen worden gekozen uit een zo representatief en divers mogelijke groep. Er wordt gekeken naar geslacht, opleiding, woonplaats... en ook naar de mening over het klimaatbeleid, de leeftijd... en of iemand een migratieachtergrond heeft. Het project moet in maart volgend jaar starten en het gaat zes maanden duren. Om het groeiende probleem van het lerarentekort aan te pakken... is de hulp van alle scholen nodig. Behalve om solidariteit vraagt het ook om een overkoepelende visie van de overheid. Dat schrijft de Onderwijsraad in een rapport. Daarnaast staat ook dat het tekort alleen maar verder zal toenemen... en dat het sociaal kwetsbare leerlingen het hardst raakt. Daarom wordt er aanbevolen dat leraren zoveel mogelijk aan het werk gaan op plekken waar het het hardst nodig is. Het rapport is opgesteld op bezoek van het ministerie voor primair en voortgezet onderwijs. De conclusie van het rapport is dat alle scholen een visie moeten opstellen. Dat er pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden en dat er eh, hulp nodig is van de overheid. In Rusland is generaal Sergei Surovikin opgepakt. Het zal mogelijk... Eh, hij zal mogelijk op de hoogte zijn geweest van de Wagner-muiterij van afgelopen weekend. Dat meldt de onafhankelijke krant The Moscow Times. Volgens bronnen blijft het onduidelijk of Surovikin direct betrokken was bij de Wagner-opstand. De Amerikaanse zangeres Madonna heeft een paar dagen op de intensive care gelegen met een bacteriële infectie. Dat meldt haar manager op Instagram. Ze zal inmiddels aan de beterende hand zijn. Volgens de manager is wel besloten Madonna's tour uit te stellen. De verwachting is dat de 64-jarige zangeres helemaal gaat herstellen, zegt hij. Het weer, het is droog.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 Just a little bit more passion. This is how it should begin in ons kind. forget my love is true. So baby, let me show you what to do. Just a little bit more love, just a little bit more passion.